Levi van Eck met het NOS-journaal. Hussein A., de man die begin dit jaar in hoge beroep werd veroordeeld... voor het verkrachten en vermoorden van Milika van Doorn... is in de gevangenis overleden. Dat bevestigt de advocaat van de nabestaande Richard Korver. Toen het lichaam van de 19-jarige Milika werd gevonden... bleek ze verkracht en met messteken om het leven gebracht. A. werd in 2017 aangehouden na een DNA-verwantschapsonderzoek. De 51-jarige A overleed vanochtend na het sporten. De doodsoorzaak wordt onderzocht. De partij van president Emmanuel Macron lijkt als winnaar uit de bus te komen... bij de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen. Het blok dat zijn partij vormt met twee kleinere partijen... behaalt vooralsnog meer zetels dan La Nup... een coalitie van vijf linkse partijen die hun krachten hebben gebundeld. Dat lijkt uit, blijkt uit prognoses van onderzoeksbureau Ipsos... Op basis van de prognoses maakt de pas nog herkozen president kans op een meerderheid in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. Bij een verkeersongeluk op de afsluitdijk zijn vanmiddag een man en een vrouw om het leven gekomen. Ze werden zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar overleden aan hun verwondingen. Twee anderen liggen nog in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van het Friese dorp Kornwerderzand. Er waren vier voertuigen bij betrokken. Volgens de politie was het een kopstaartbotsing. staartbotsing over de oorzaak is nog niets bekend. Rusland heeft weer een brug verwoest tussen de steden Severodonetsk en Lysychansk... zegt de gouverneur van Lugansk. De twee steden werden van elkaar gescheiden door een rivier, de Severodonetsk. Eerder werd al een andere brug vernietigd bij een Russische aanval... en Russische troepen nemen nu een derde brug onder vuur. Volgens de gouverneur probeert Rusland de stad volledig af te sluiten... zowel voor mensen die eruit willen als voor versterking. Het weer vannacht vooral in het noorden kans op een bui.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 zandvoort en zomerhits. zomerhits. feeling again 9 is Zon, Zee, Zandvoort tangled state of mind I've been looking back to find where I went wrong no siga esta batería con un ex. El amor es muy lindo pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. Tú estás muy linda pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. si no cumple con su empleo. Dile que no te manda ni que fuera un. Si él se descuida, yo te robo, robo, robo yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. a las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los ojos Yo quiero comerte, mami, no es Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te Y si te llamas yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, A las yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte, mami, me janto Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo lo que tú tienes su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un Casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, yo Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste se le pasa. Allá va con su culota. cuando sale hay un bobote. Ya no se quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. Ey, ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey, ey. Ella misma dice prendelo. Allá va con su culota.